Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran is woedend over de Amerikaanse beschieting van een Iraans containerschip in de Golf van Oman. Het hoofdkwartier van het Iraanse leger spreekt van een schending van het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Iran dreigt ook met het vergelden van de aanval. Het schip was onderweg naar de Iraanse stad Bandar Abbas... toen Amerikaanse mariniers schoten op de machinekamer. Daarna heeft Amerika het schip geënterd. President Trump zegt dat het vaartuig een stopteken negeerde en dat er daarom werd geschoten. In de straat van Hormuz is een Amerikaanse blokkade, zodat schepen niet van en naar Iran kunnen. Bij een Amerikaanse aanval op een boot in het Caribisch gebied zijn drie mannen gedood. Volgens Amerikaanse strijdkrachten was het een drugsboot die voer op een bekende smokkelroute. Waar dat was is niet bekendgemaakt. De VS zegt verder dat de slachtoffers narcoterroristen waren, maar dat is niet bewezen. Na de aanval was er van het kleine schip maar weinig over. Amerika valt sinds september bootjes aan die drugs zouden vervoeren. Daarbij kwamen tot nu toe zeker 181 mensen om. De meeste aanvallen zijn in het Caribisch gebied... maar de VS heeft ook in de Stille Oceaan boten beschoten. Bij de parlementsverkiezingen in Bulgarije lijkt de centrumlinkse partij van oud-president Radev een absolute meerderheid te halen in het parlement. Maar vijf partijen halen de kiesdrempel en dus is de 44% van Radevs partij waarschijnlijk genoeg om meer dan 120 zetels te bezetten. Gisteravond leek het er nog op dat Radev een andere partij nodig had voor een meerderheid. En waarschijnlijk volgt in de ochtend een officiële prognose. De verkiezingen van gisteren waren de achtste in vijf jaar tijd. Dan het weer. Vanochtend zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Later regen in het noorden en in de middag en avond ook op andere plaatsen. Het wordt 10 tot 14 graden.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 Het hoofdkwartier van het Iraanse leger spreekt van een schending van het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Iran dreigt ook met het vergelden van de aanval. Bij een Amerikaanse aanval op een boot in het Caribisch gebied zijn drie mannen gedood. Volgens Amerikaanse strijdkrachten was het een drugsboot die voer op een bekende smokkelroute. Bij de parlementsverkiezingen in Bulgarije lijkt de centrumlinkse partij van oud-president Radev een absolute meerderheid te halen in het parlement. Dan het weer. Vanochtend zon in wolken, later op de dag regen. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit is ZFM. play your game and I picture the fool that falls in love with you. Oh, just Ooh, i got some for you. <laughs> yeah, tell your little boyfriend. feeling like she's trying to keep ya, trying to please ya, Just being in love with your ass ain't cheap.